Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuwbouwhuis krijgen wordt waarschijnlijk nog lastiger. Een hoop bouwprojecten gaan flink vertraagd worden door een stikstofuitspraak van de Raad van State, de hoogste rechter in ons land. Voortaan moet er bij de bouw van bijvoorbeeld een huis of de aanleg van een weg ook berekend worden hoeveel stikstof daarmee wordt uitgestoten. Daar nou, had het kabinet vorig jaar een bouwvrijstelling voor verzonnen... maar dat mag niet meer, zegt de rechter. De algemene wettelijke bouwvrijstelling voldoet dus niet... aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht. En de conclusie moet daarom zijn dat de bouwvrijstelling niet kon maar ook niet kan worden gebruikt. Door de uitspraak moet er nu per bouwproject van tevoren worden berekend hoeveel stikstof er wordt uitgestoten. Dat is hartstikke ingewikkeld en duurt maanden. De politie is, op is nog steeds op zoek naar vermiste tiener uit Soest. Het gaat om een meisje van elf dat gisteren niet aankwam bij haar hockeytraining. De politie denkt dat ze is ontvoerd door haar vader. Bekenden van het meisje zeggen dat ze mogelijk naar het buitenland zijn vertrokken. Het lijkt erop dat oud-premier Netanyahu van Israël zijn baan weer terug heeft. Hij wordt waarschijnlijk de, opnieuw de leider van het land. Maar nog niet alle stemmen zijn geteld, zegt onze correspondent. Het kan nog veranderen, want nog niet alle stemmen zijn binnen. En er zijn een aantal partijen die net wel of net niet de kiesdrempel gaan halen. Maar op het moment ziet het er voor de oud-premier heel goed uit. En ehm, lijkt hij op een overwinning af te koersen. Als Netanyahu echt weet te winnen, zou hij voor de derde keer premier worden van Israël. Het is vandaag Allerzielen. Dat is de dag waarop veel mensen een kaarsje aansteken... en denken aan iemand die is overleden. In Enschede werd, werd er gisteravond al bij stilgestaan op een begraafplaats. Deze mensen waren erbij. Het is heel indrukwekkend. Geweldig. Prachtig. Ja, ja supermooi. Dat doet je wel wat. we zijn hartstikke blij dat het weer is. En dan kunnen we weer een lichtje brengen. Ja, dat vinden we gewoon. Dat hoort erbij. Ik denk heel veel aan mijn vogel op de eerst hadden. Toen was hij overleden. Hij is Tweety. Nou, dan denken we met z'n allen ook aan jouw parkiet vanavond. Ja. En dan nog het weer. Op een enkel buitje na blijft het vandaag overal droog... en zijn er af en toe ook opklaringen. Het wordt vanmiddag 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files gemeld op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. Kwartier oponthoud door een ongeluk. De rechte is dicht. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp. 10 minuten oponthoud. En een bericht voor de treinreizigers tussen Apeldoorn en Zutphen rijden er geen treinen door een seinstoring.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 Sí, todo pero me dejó los restos de nuestro amor. bij de zomermaanden. En als de muziek dan uit de Latijns-Amerikaanse landen komt, sla je de spijker bijna altijd op zijn kop. podrás tú darle tanto a mi vida al mirarme sonreír así. Haces felices mis días. Yo no sé qué pienses hoy, ¿Qué conoces mi pasado. Soy un fracasado en el amor. Y tú nunca has amado. Por eso me tengo que ir de aquí. Pues algo me está pasando. Yo no sé si es algo me estoy enamorando, oh, me ha hecho cobarde.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 true But I know I can't stay for the night And I'm thousands of miles from my homeland And I'm walking the streets getting stoned But if I can hang on Till I find the right song I'll be happy and drifting along just like everything does with the winter. And become just another old memory of a cold Triple Play, Triple Play, Triple Play. Een klasbak in Canada. Alle optredens zijn eruit verkocht en hier nauwelijks bekend. Johnny Reed met What Love Is All About, Dance With Me en A Picture Of You. But baby, here we are We're together all alone We finally found a moment bijdrage uit eigen land van Rijn Mertja, Serxes, en Mo. This has got to be the saddest day of my life. I call you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day since this is our last day together, I wanna hold you just one more time. And when you turn and walk away, don't look back, baby, don't look back. I wanna remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say Oh, please don't stop me till I'm through. Oh, this is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done, oh, was wrong. Many months have passed us by I'm gonna miss you, I can't lie I've got eyes and so do you I just think this is the thing to do It's gonna hurt me, I can't lie won't you try, try, try, try, try, try, try? let's just kiss and say goodbye. Mm-hmm. I'm gonna miss you, I can lie. Understand me, I want you try. It's gonna hurt me, I can lie. could even wipe your eyes. Maybe you will find, you will find another guy.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 I'm always wondering what it would be like to die. She asked me why. Always smile when I feel like I'm gonna cry. She asked me why. Over the cliff. phantom says she's always offering me her hand. Now I hear her coming through the echo. Of a fly. I ask her why. She says everything that she sees shine is in the sky. Up there shining. When your belly's rolling down the fold. When you ask for bread and get a stone. When you feel like you're alone for me coming Spotlight.